Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Een Nederlandse spermadonor met honderden kinderen moet stoppen met doneren. Dat zegt de rechter in een kort geding. Die is aangespannen door een moeder en stichting Donorkind. Ze willen voorkomen dat deze Johan M. zich nog verder voortplant. Spermadonoren mogen in Nederland maximaal 25 kinderen verwekken bij 12 verschillende gezinnen. Maar volgens verslaggever Sander van Hoorn bleef deze man onder de radar. Hij heeft die richtlijn ontweken door zich bij meerdere spermabanken in binnen- en buitenland beschikbaar te stellen. En ook online, privé en één op één contacten met moeders eh, zijn sperma aan te bieden. Jonathan M. zegt zelf dat hij ongeveer 550 kinderen heeft verwerkt. Volgens de rechter kunnen dat er wel 600 zijn. De trein die gisteren bij Geldermalsen in Gelderland werd beschoten met een luchtbux... is waarschijnlijk per ongeluk geraakt. In de buurt van die trein waren jongeren op blikjes en bordjes aan het schieten. Eén kogel raakte de trein en het treinverkeer werd daarna korte tijd stilgelegd. Niemand raakte gewond. De politie zegt dat er een goed gesprek is gevoerd met de groep tieners... Ze krijgen verder geen straf. De Italiaanse politie heeft een voortvluchtige maffialeider opgepakt. Er was een van de meest gezochte criminelen van Italië. Pasquale Banovelto werd opgepakt in een kerk in Genua, vertelt verslaggever Helene Daans. De politie wist al een tijdje en het OM dat hij in Genua zat. Hij werd ook afgeluisterd, maar deze mensen hebben wel altijd, deze machtige mafiosi hebben altijd wel een heel goed netwerk, een heel betrouwbaar netwerk dat hen ook, dat hen ook weet te verstoppen. Eerder dit jaar werd op Sicilië een andere grote maffiabaas opgepakt. Die was 30 jaar voortvluchtig geweest. En DJ Martin Garrix heeft gisteren een knalfuif gegeven op het dakterras van zijn penthouse in Amsterdam-Zuid. Koningsdag werd voor de Happy View afgesloten met een flinke vuurwerkshow. En dat is niet voor het eerst. Vorig jaar deed hij hetzelfde en toen was dat voor de buren een grote verrassing. What the fuck, hartverzakking. Wij zitten gewoon rustig op de bank. Waar komt het vandaan? In een allemaal vuurwerk. Al die scooters, waar komt het vandaan? Oh, wat gebouw. Het komt uit het gebouw, wat is het Is er een feest daar binnen? Ja, en dat was dit jaar dus weer. Zijn onderburen zou die trouwens ter compensatie een gratis hotelovernachting hebben aangeboden. Het weer, vandaag is het lang bewolkt met af en toe regen. In de middag wordt het droger met soms ook zon en het is dan tussen de 12 en 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland 2 kilometer file bij Brezandijk 5 minuten vertraging.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 Money, money, money, ho. Chinka, chinka, chinka, blow. Lori was a witch. Yeah, a sneaky little bitch. So fuck that little mouse, cause I'm an albatross. Woo! Albert House. Ja, welkom bij eh, Morgen is het Weekend. Eh, wat gaan we vandaag doen? Nou, Roy komt natuurlijk weer vertellen over Zandvoort Insight. En wat er allemaal gebeurt. En wat is er allemaal gebeurd met Koningendag. Dus daar beginnen we mee. Roy, ben je er? Ja, het is weer tijd voor het weekend. Ja, mooi hè? ik wist mijn jingle trouwens. Ja. nee, <laughs> ja. Ja, ja ik ben hem vergeten. Mijn fout. Eh. Maakt niet uit, dan spreek ik hem zelf in. Roy van Wuringen. Zandvoort is tijd. <laughs> nee hoor, het is een tijd voor het weekend. Dat betekent dus eh, dat... Uh, ja, de over, weekoverzicht van Zandvoort is tijd. wat er allemaal is gebeurd... Ehm, dat is veel natuurlijk. We waren ons op aan het maken natuurlijk voor Koningsdag afgelopen week. Ah. En ehm, nou ja, dat sowieso natuurlijk. Hè. Ehm, verder hebben we natuurlijk... Ehm, de Koningsdag, laten we gewoon lekker over gisteren beginnen, want er is natuurlijk veel eh, gebeurd. Het begon bij Koningsnacht. En Koningsnacht is, ja, is natuurlijk best wel een, eh, leuk dingetje geworden. Want eh, ja, het begon natuurlijk bij Laurel en Hardy, hè. Want daar eh, trad eh, Van Kessel live eh, op. En Van Kessel live, die... Dus de band natuurlijk van Patrick van Kessel. En dat was bij en Hardy bij Koningsnacht. En dat was heel erg geweldig. Een mooi evenement, dat natuurlijk altijd. En ook druk bezocht. En er was ook een special guest. Namelijk onze eigen burgervader. David okay. Burg, op zijn gitaar. Oh. de filmpjes <laughs> zijn natuurlijk op Facebook te zien. En zullen wij vanmiddag ook nog even plaatsen op onze Instagram. En... Um, dus eh, dat, eh, dat sowieso. En eh, ja, daarna gingen we natuurlijk over naar... Ehm, naar Eén moment, sorry. Ja. Ik <laughs> de dus tekst kwijt. <laughs> kan ook gebeuren. We gingen natuurlijk over naar Koningsdag. En dat begon natuurlijk al in vroege ochtend. Want ja, Konings dag uh, is eh, natuurlijk eh, is de vrijmarkt. En de vrijmarkt is sinds vorig jaar natuurlijk ook een deeltje op het Louis Davidspleintje. En dat is heel erg, heel erg leuk. En heel erg... het was ook druk. En ook een leuke sfeer. En er werden allemaal leuke dingetjes verkocht natuurlijk van alle kinderen uit de buurt en zo. Dus ja, heel erg leuke sfeer weer in de ochtend. Marcel had natuurlijk weer zijn lekkere Pompoezen van Leek. Eh, oh. van Rabbel. En eh, die waren gewoon al binnen een uur uitverkocht. Dus eh, de mensen kwamen van helemaal uit Zandvoort naar Noord en Zuid naar Marcel toe. En die kwamen allemaal, ja, die kregen eigenlijk een deksel op hun neus, want het was allemaal uitverkocht. En, eh, dus, eh, ja, maar gewoon natuurlijk wel lekker voor Marcel, maar volgend jaar een beetje meer inkopen. Ja. Ehm, <laughs> nou ja, dan gingen we over natuurlijk naar de opening bij het raadhuis door de burgemeester David Molenburg. En daarna, daarvoor had hij natuurlijk eh, in een receptie altijd eventjes de mensen uitgenodigd. voor, uh, voor natuurlijk van die de lintjes hebben gekregen afgelopen, ja. op dit jaar natuurlijk. Maar ook vorige eh, jaren, eh, dan krijgen ze, doen ze altijd een receptie en dan is iedereen uitgenodigd, alle decoreerden. En eh, nou, helemaal, helemaal gezellig. Heb jij niks nou, nou. gekregen, Roy? Nee, nee, nee, nog niet. Ah. Het, het, is natuurlijk... ik ben nog hartstikke jong. <laughs> en misschien moet ik nog veel meer doen. Oh nee, dat is nou. in mijn agenda. Ehm, verder uh, was natuurlijk de opening van David Molenburg op het bordes. En dat was samen met de nieuwe voorzitter van de comité eh, Viering Feestdagen. Ehm, eh, van ook 4 en 5 mei natuurlijk en, en Koningsdag. Die organiseert die stichting. Lana Lemmens was er ook bij. En ah, die deed een openingswoordje. En David ook aan iedereen natuurlijk veel plezier te wensen. En natuurlijk de gedecoreerde uit nodigen. Want dat eh, was natuurlijk ook afgelopen week. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Eh, verder hadden we natuurlijk met Koningsdag. Daarna gingen we door naar, eh, naar de opening, wat ik al zei. En dat werd ook gedaan door de Academy, de dansschool in Zandvoort Noord. die deden dansen. En natuurlijk de turnvereniging, deden de demonstratie turnen. Dus er was genoeg te doen met die opening. Nou, eh, verder eh, ging natuurlijk daarna gewoon de gezelligheid verder door losbarsten. En eh, vanaf 12 uur begonnen de kinderspelen en mocht heel Zandvoort meedoen met deze kinderspelen gratis en voor niks. Dus dat was ook heel erg gezellig voor de kinderen natuurlijk genoeg te doen. En rondom twee uur begon de muziek te stijgen natuurlijk met alle podia's en beentjes en muziek, volkszangers en de hele reutemeteut door het hele dorp heen. Het begon bij het Wapen en dan natuurlijk langzaam de straat in en de Kerkstraat ook nog. Ah. Dus genoeg eh, muziek was er te beleven en dat duurde tot een uur of twaalf één. En toen was Koningsdag 2023 helemaal voorbij. Wilt u, u nou eh, denken van, nou, ik ben er helaas niet bij geweest. Maar ik wil wel even zien hoe het in Zandvoort was, in ieder geval in de ochtend. Wij hebben een reportage gemaakt van de ochtend, uh, waar de opening van de burgemeester te zien is. En dat is allemaal te vinden op zandvoortsite.nl of ons YouTube-kanaal. Dan... Ehm, gaan we natuurlijk naar de gedecoreerde in ieder geval, eh, Paul Olieslagers heeft een lintje gekregen. Wel bekend van de toneelvereniging. Wel bekend van eh, natuurlijk Oud-Zandvoort en nog heel veel andere leuke dingen heeft hij gedaan. En hij is tegenwoordig ook vrijwilliger bij KNRM. Dus dat, was fantastisch. En ehm, verder heeft eh, ook nog, ik, vind, ik ben, eh, oh ja, Herbert, Herbert Fans eh, heeft eh, ook een lintje gekregen. En hij is bij de Zandvoorts Hockeyclub betro betrokken oh, al 50 jaar. Ah. En al 50 jaar lang. En daarvoor heeft hij ook een lintje gekregen. Dus hij wel verdient allemaal. En vindt, denkt u nou thuis, oh, ik ken iemand die ook een lintje verdient. Dat kan natuurlijk. Hè, en dat dat volgend jaar natuurlijk eh, weer op. Want ik vond het dit jaar een beetje magertjes voor twee mensen uit Zandvoort. Terwijl Zandvoort genoeg vrijwilligers kent en genoeg mensen die heel goed werken eh, kent. Eh, dan kan je natuurlijk even een mailtje sturen naar de gemeente Zandvoort. En dan komt het helemaal goed. Ja, luisteraars, allemaal stemmen dus volgend jaar op Roy van Buren. <laughs> Buringen, hè? Buringen. Buringen. Het is luxe, hè? Het is... Oh ja, ja, ja, ja, Of van Buren, dat is, dat is oranje, toch? Dat is de koning. Ja, ja, ja. ja. toch? <laughs> nou, uh, verder ja, is er ook natuurlijk het eh, thema beroemd Zandvoort aangesneden bij, de, bij het Zandvoorts Museum. En ja, ik kan vertellen, daar zijn toch ook wel wat mensen die niet zo blij zijn. En het is echt een fantastisch, want ik wil de, ik de expositie niet naar beneden halen, want het is een fantastische expositie met heel veel leuke weetjes over bekende Zandvoorters. Mhm. Eh, bekend van persoon, maar ook bekend van als bekende Nederlander. Maar er missen toch wel een paar mensen. En dat wordt steeds meer opgevallen. En dat is jammer. Maar dat kan gebeuren. En dat is misschien wel een tweede expositie waard. Uh, ja onder ook Piet Keur, hè, onze Zandvoortse voetbalheld. Eh, bij Feyenoord gespeeld en best wel voor een koopsom in guldens eh, overgegaan. Ja, maar die staat er hoor, in, op het museum. Staat nu al eh, Nee, hij stond er altijd al. Langs de muur als je net binnenkomt. Het was niet zo groot, maar hij stond er wel al. Piet Keur heb ik het over, hè? Ja, ja. staat er gewoon. voetballen. Ja. Als je binnenkomt, dan meteen rechts. Dan zie je dat nou, heel erg apart, want hij zegt vanzelf van niet. En daardoor heeft hij een eh, heeft hij een, eh, een, eh, Piet Keur afgang gekregen bij Sant Mango's. Oh. en daar hangt nu een bordje met Piet Keur afgang. En nou, daar is hij helemaal <laughs> apetrots op en helemaal geweldig. Nee, maar hangt terecht. Ik heb het gezien. Ja. verder hebben wij natuurlijk, om niet te vergeten dat ze gaan spreken over het vuurwerkverbod in de gemeente Zandvoort. En bij het strand, hè, er wordt af en toe op vergunningbasis een vuurwerkvergunning afgegeven. En zullen eigenlijk gaan kijken hoe, eh, hoe het in staat hè, in de gemeente of dit verbod er eh, doorheen kan komen. En dat ze gewoon stoppen. En er zijn te veel klachten door, de, door, de, door Zandvoort heen eh, over dit verbod. Of in ieder geval over het vuurwerk in de zomer op het strand. Dus ze zijn aan het kijken om een officieel vuurwerkverbod in de zomer. Dus daar is een advertentie in de Zandvoortskrant voor geplaatst. En het persbericht is de vinden op zandvoortissite.nl. Nou, ik heb er eh, nooit zo'n probleem hoor, met, mee met die vuren. Wat zei je? Nee. ik vind het wel mooi. Dan eh, kijk ik naar buiten, een uur of twaalf. Eh, ja, hebben ze weer, is het leuk. Hebben ze weer goed gescoord in zo'n restaurant? En, Ja, ja, ja maar soms is het zo helaas dat, dat, dat er ook mensen tegen zijn. We hebben ook heel veel en we hebben ook heel veel... zeker. Ja, ja we moeten in ieder geval neutraal blijven als media. Dus oh ja. we, gaan het, eh, we gaan het zien. Eh, verder even door. Eh, de Haltestraat wordt afgesloten. Er is hoop gebeurd in ons Tijdens het zomerseizoen weer, net als altijd, wordt de Haltestraat weer afgesloten. Dat mensen gewoon rustig kunnen winkelen en een terrasje kunnen pikken. Ja, leuk dat allemaal te lezen op zandvoortissite.nl. Uh, eh, verder is er nog heel veel andere nieuws. En het is te veel om allemaal op te noemen, want er is heel veel gebeurd deze week. Eh, kijk vooral op zandvoortissite.nl of onze social media. Uh, of YouTube-kanaal voor de filmpjes. tot slot natuurlijk het buurtfeest, even een kleine update. Het wordt hartstikke leuk. We hebben ook een hele leuke clown geboekt. Die vanaf twee uur komt optreden op het podium. Dus dat uh, is heel erg leuk. Kees Roos weer? Of, Wat zei je? Kees Roos? Nee, nee, nee, nee, iemand anders. Oh. Eh, verder ehm, in ieder geval iemand uit, ehm, uit Volendam. En het zijn geen Nick en Simon. Eh, <laughs> maar in ieder geval eh, een hele leuke clown. Een ballonnenvouwer komt ook nog op de kids area. Er is een extra uh, voetbalkooi bijgeboekt door uh, Sportservice. er worden nog allerlei andere extra activiteiten georganiseerd. Dus heel erg leuk. Verder, eh, de kofferbakmarkt zit half vol. Dus wil je nog een plekje op de kofferbakmarkt, stuur gerust even een e-mail naar info.zandvoortinsite.nl. Verder, oh, dat geldt ook voor de informatiemarkt, voor vrijwilligersorganisaties of politieke partijen. Wil je meedoen aan eh, de informatiemarkt uh, op het uh, Vlemingplein, geef je daarvoor op, kost 35 euro. En dan heb je een hele dag promotie voor je stichting. of, of in ieder geval vrijwilligersorganisatie of organisatie. Dan krijg je een kraampje voor 35 euro en wij zorgen voor de promotie. En nog een lekker kopje koffie. Dus doe dat vooral als je vrijwilligersorganisatie bent. En tot slot kan ik ook nog even bekend ehm, maken dat het gewoon een hele gezellige dag wordt. Ja, Zo is dat. nou daar gaan we zeker vanuit. <laughs> Alhoewel een beetje eh, miserig weer. Eh. Eh, ja. Nou, maar dan nou, niet nou, meer. Dan is het over. Dan komt de zon. Toch? <laughs> dus. Nou Roy, dankjewel. Wat wat een hoop informatie. Ja, ja, heel veel informatie. Ik wil nog één ding zeggen, dat ik vergeten te zeggen. Eh, er is ook trouwens nog een openlucht bingo vanaf 12 uur. Eh, daar is iedereen van harte welkom. en dan eh, kunnen mensen een bingo kaart kopen en dan kunnen we hele leuke prijzen weggeven. En ik kan de hoofdprijs bekendmaken. Dat zijn in ieder geval per ronde. We kunnen vier kaartjes weggeven voor de hele bingo voor het historisch Grand Prix weekend. En oh, hebben we ah, hebben gewoon twee per ronde twee eh, weekenden. Dat is vanmiddag? Kaarten. Nee, niet nee. vanmiddag, tijdens de bingo. Oh, ja, oké. Dat is eh, met, eh, met de markt. Wanneer was met de Met uh, buurtfeest. Wanneer is het buurtfeest? Tijdens het buurtfeest 27 mei. 27 mei. En wil je daar nou wat meer over weten? Zandvoortisite.nl slash buurtfeest. Ja, oké. Hartstikke goed. Nou ja, en nou. als je me nog een keer wil horen op de radio... vanavond kwart over acht ben ik weer bij je, ons en de M&M te gast. Nou, Oké. leuk, gezellig. Goed weekend. Yes, jullie ook hè. Fijn weekend. Bye bye. Doei doei Roy. Doei. Nou, wat gaan we verder doen vandaag? we eh, gaan, eh, eh, wat muziek spelen voor je vader, hè? Ja, vaders top 20. En in dat kader besteden we ook aandacht aan het overlijden van Paul van Vliet. Want dat is een van de favoriete cabaretiers van mijn vader. En het overlijden van Harry Belafonte. Want Harry eh, Belafonte ja. was een van zijn eh, favoriete eh, zangers. Maar we beginnen met Ole Quapa En dat is een, van Marlando. Van en Marlando en is orkester. Waar mijn ouders elkaar hebben leren kennen op de dansschool. Uiteraard met de bijbehorende uitgebreide achtergrondinformatie. Luister als je meer wilt weten elke maandagavond naar Play It Loud op ZFM Zandvoort. Van 9 uur s avonds tot 11 uur s avonds. Aanstaande maandag 1 mei gaat Play It Loud voor de laatste keer underground. Met, dit wel, ditmaal de Zweedse death metal. Het is weliswaar geen genre, maar een belangrijke periode en stroming... dat begin jaren 90 ontstond in Göteborg en Stockholm. Deze typische death metal was door de vroege hardcore punk beïnvloed. Hun belangrijke kenmerk was het... Eh, geluid dat ze creëerden met laaggestemde gitaren... en versterkt door de HM2 en soms door de DS1-pedalen. De eerste golf van de bands waren de nihilists, Garnage en Morbid... die later, later drie bekende Zweedse dead metal bands vormden. Entombed, Dismember en Unleashed Later in Gothenburg, later in Gothenburg ontstond eh, weer een melodieuze eh, variant van dead metal... Eh, gepioneerd door de bands als, een, als in Flames, Dark Tranquility en At The Gates. Deze bands en meer gaan komende maandag voorbij komen... met uiteraard het volledige verhaal achter deze stroming. Luister dus aanstaande maandag 1 mei van 9 tot 11 uur s avonds naar Play It Loud. En dat is wat Marcel doet. Say It Loud. Play It Loud. Play It Loud. <laughs> ja. <laughs> Oké, ehm, eh, ik heb nu de Furies. Die hebben nog vaak opgetreden hier in Zandvoort. Hier in Zandvoort, ja. In de krocht. Ja, we hebben ze wel gezien. Ja. Best een leuke eh, Ierse band. Davy Arthur Dublin, In My Tears. I have travelled many lands, and I still can't understand how sad you have become on my return. Your poor heart is filled with care, sad and old I left you there. Your once bright eyes with sorrow softly burn. I can even sense the change in the sound of children's games. Childhood dreams and youth's ambition have all turned to doubts and fear. It's an age of wealth, I'm told, but I never felt so old. As I remember Dublin in my teens all the faces that I meet As I roam each one way street Reflects the empty statement of the times And the old cathedral bell Can be heard above the swell For the years erased the message in our chime all my childhood friends are gone Like the streets where we were born And the time that it has taken Doesn't seem so many years They have faded in the gloom With Sap Kelly on the croon Just the ghost of dear old Dublin in my tears there were times when jobs were few There were hungry days we knew Some days so hard their memory I've cursed And the prayer I sent to God There on board the Prince's Maud That our children would restore a pride we lost but the past they all forsake And they're dancing at your wake While the heart of Dublin's dying But nobody really cares And the fools now passing by Laugh to see an old man cry No, I can't forget old Dublin in my tears Gather round, brave men and true Know your numbers, they be few We'll drink one toast before I cross the foam Soon in London's dark domain I'll recall how I became no more a stranger there than here back home Now the Liffey flows along And I listen for her song And the voice of Michael Moran Seems to echo in my ears But it's just the rafters ring to het requiem I'll sing Farewell to dear old Dublin in my tears Farewell to dear old Dublin in my tears 47, 47 Didn't think before deciding what to do All that talk of opportunities TV breaks and movies in Zandvoort ehm, goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort, andersom dus. Welke onderwerpen hebben we, Henny? Oh, ik dacht dat je wat eh, ging draaien. De onderwerpen voor 29 april. Ja. Eh, Bert-Jan Wijnands met zaalvoetbal. Ehm, en dan 17 eh, minuten later Marco Deen. Terugblik op bewonersavond AZC. Hè. Daar is nog wel wat gedoetje over. Zandvoort-Zuid, op het parkeerterrein. Zandvoort-Zuid. We hebben al 800 uh, eh, petitie... Eh. Nou, ik vind dat heel erg meevallen, hoor. ik vind dat niet oh. zoveel. Maar ja, ze wonen in Zuid, die hebben iets grotere mond. Ja, nou, <laughs> Oké, je hebt 33 eh, Geert Seidsema en statenlid Heidi Boegel... Eh, toekomstkamping toekomst eh, Ik ben vorige keer doorheen gereden. Het is een behoorlijk wat, wat leeg hoor. Er zijn altijd ja, er zijn heel veel dingen al weg. Heel jammer. En eh, dan om 51, 10 uur 51, pluspunt met het programma van de man mei. 11 uur 6, Marja Strang, familie Parooldrukker Wim Gertenbach. Oh ja, in wereld, Tweede Wereldoorlog gefusieerd. Ja. Ja, ja, ja, ja. Was wel een held. Ja. 11:23 eh, uur 23, Paulien Jager en Marcel Koekoek. Boek over Liesje, ondergedoken in de Tweede Wereldoorlog. En dan eh, de burgemeester. Ja. Om 11:40 uur 40. Gaat het over 4 en 5 mei hebben. En de lintjes, regen. Nou, regen. Ja. Bij ons is het, zijn twee. Zijn er twee. Dan moeten we wat meer aan doen, mensen. regentje. Ze worden, eh, de, de, de, presentatie is Gerloofman en Hans Botman. Dat nou, was het. Mooi. Want ehm, de volgende week is natuurlijk weer de Nationale Dodenherdenking. En dat is eh, in, eh, in Zandvoort om 12 uur. De herdenking bij het Joods Monument. Eh, bij ons om de hoek. Bij ons om de hoek, bij, schuin tegenover Bouwers. Ja. het monument staat op de hoek van de J. van Heemskerkstraat... en de Dr. J. Metgestraat. Ehm... Dit is dan bij de Heemskerkstraat. Daar is het om 12 uur. En Dr. J. Metgestraat is het om 7 uur. Nee, wacht even. Om 7 uur is er een ik, bijeenkomst in de protestante kerk. Ah. Ja. De, of om eh, half acht is er een stille tocht vanaf de protestantse kerk. Loopt men via het raadhuis. Uh, waar naartoe weet ik eventjes niet. Maar dan gaan we even kijken waar we naartoe lopen dan. Uh, ehm, 20 uur, denk ik. Ja. ja. Half stok hangen, moeten je vlag er weer doen, maar... Ja. Ik ben er met Koningendag heel stom vergeten. De, op te hangen. Nee, je hebt boven de stille toch? Ietsje omhoog, ja. ja om, eh, herdenken we iedereen die tijdens de Tweede Wereldoorlog is omgekomen of vermoord of is omgekomen in oorlogssituaties... en bij vredesoperatie na de Tweede Wereldoorlog. Maar ik, het staat niet in Jawel, waar... boven, ja. Kijk, stille tocht, 1930. Oké. Ehm, Raadhuisplein, via het Raadhuisplein, de Halterstraat uit. Eh, men steekt over en loopt via de verlengde Halterstraat in... het spoor over en vervolgens de Vondellaan in... Aan het eind van deze straat rechtsaf de Verlennepweg in. Hierna loopt men rechtdoor naar het herdenkingsmonument... aan de rotonde van de Verlennepweg en de Linnaeusweg. Oh ja, die, dat, dat, eh, ja, de dat kerkklokken luiden van kwart voor acht tot 30 seconden voor acht uur. Oké. En dan gaan we twee minuten stilte gaan. En dan gaan we eh, de bevrijding vieren. Oké. Dus. Ik eh, speelde net Albert Hammond. It never rains in Southern California. En nu eh, Leonard Cohen, eh, ook een favoriete plaat van de Marja de Vader. Halleluja. There's a blue Ja, dat was uh, Halleluja van uh, Leonard Cohen. Uh, wat we nu gaan draaien is zelfs als Navour met La Mama. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, Elle va mourir. Ils sont venus, ils sont tous là, même celui du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence Au autour du lit sur le carreau mais leurs jeux n'ont pas d'importance. C'est un peu leur dernier cadeau. À à la la maman On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr, on lui tendait les bras en lui chantant Ave Maria. de larmes et de sourires. À travers toi, toi la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir le nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que se pêle-mêle sous les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste, près des grands lits de l'affection, il y a même un petit guitariste qui joue, qui joue en faisant attention à la main, à la main. les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveiller elle va mourir. doucement les yeux fermés, chante comme on berce un enfant. Après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant. d'amour, tant de souvenirs tout autour de toi. Toi maman il y a tant de larmes et de sourires à travers toi. la maman que jamais, jamais, jamais. Ja, een van de favoriete zangers van, eh, van mijn ouders was Harry Belafonte. En Harry Belafonte is toevallig deze week op 25 april overleden. Hij leed aan hartfalen en... Uh, ja, 96 leven? Ja, ja, ja, ja, hij is niet in de wieg gesmoord. Hij, is, eh, <laughs> hij heeft zijn jeugd eh, redelijk overleefd. Hij is geboren in New York op 1 maart 1927... En is dus eh, ook daar overleden op 25 eh, april 2023. Het was dus helemaal geen Jamaicaan. Ja, ja, nou, hij heeft eh, vijf jaar in Jamaica gewoond bij zijn grootmoeder. Zijn ouders waren Jamaicaans. Oh, zijn ouders waren dus, Ja. En vervolgens ging, hij, is hij bij de Amerikaanse marine geweest. waar hij heeft gediend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan het eind van de jaren 40 nam hij acteerlessen hij was ook een groot acteur. Heeft, eh, en, en hij was een, vrijheidsstrijder. Eh, die opkwam voor de rechten van de eh, donkere Amerikanen. Oh ja, oké. Dus, maar gaan we draaien, skin to skin. Skin to skin, Harry Pelafon. Daarna nog een nummer. does not lazy dance her hands on me. She does not talk, no pretty talk. She pleasures silently. But with her, I am summer.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 Don't you know? Matilda's giving me money. Everybody. Matilda. Matilda. Matilda. You make me money and run Venezuela. Once again now. Matilda. Matilda. Matilda. me friends never to love again. All me money gone in vain. Yeah. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela. Sing a little softer. Matilda. Matilda. Matilda. run and run and he's made everybody. Matilda, Matilda, sing out the chorus. Matilda, she gave me money and run and Zo, Matilda ja. was weg. Ja. Met al het geld. Ja, nou ja, goed. Dat, uh, dat, dat heb je met Matilda. Nee, <laughs> oh, dat... Oh, sorry. Zo kan hij wel weten. Hoe doet mannen dat ook? Um, ehm, begin jaren 50 was uh, een vroeg lid van de burgerrechtenbeweging. Bellefonte was ook een vertrouweling van Martin Luther King. Toen hij in 1968 in een tv-show van Petula Clark optrad... lachte Clark tijdens het zingen en raakte Bellefonte's armen eh, aan. In die dagen was dit het beeld erg, was dit beeld erg uitzonderlijk op de Amerikaanse televisie. Vriendschappelijke aanraking tussen verschillende rassen waren not done. Het leidde tot, een, eh, het leidde tot veel ongenoegen, protesten bij de, uh, bij de, uh, de sponsor... Filmout Motors. Niettemin ging de show door. Bellefonte was in 1985 mede-organisator van Live Aid concerten was ook eh, als het eh, van eh, We Are The World en de USA for Africa. Ah, USA for Africa, oh ja. Ja, dat, dat nummer wat met Michael Jackson, daar zie je hem ook op. Ah, okay. waarbij we We Are The World een poging was van talloze artiesten om geld te verzamelen voor Afrika. Dus... Dat was Harry Belafonte. En we gaan naar het, eh, naar het nieuws toe. Dacht ik ook, dus- ja. En dan heb ik nog... Uh, ik speelde dus net uh, van Harry Belafonte. En nu eentje samen met Nana Mouskouri.